Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het topoverleg in Genève Syrië heeft een akkoord opgeleverd, maar een doorbraak lijkt het niet. Het akkoord komt erop neer dat wordt aangedrongen op de vorming van een overgangsregering, maar het is niet duidelijk of in zo'n regering president Assad nog een rol speelt. Volgens VN-gezant Annan is het nu aan het Syrische volk om tot een politiek akkoord te komen. Rusland weigerde in te stemmen met een plan waarin staat dat er voor Assad geen plaats meer is in het nieuwe Syrië. De Israëlische oud-premier Yitzhak Shamir is overleden. Hij werd premier in 1983 als opvolger van premier Begin en nog een keer in 1988. Shamir gold als havik binnen de Likud-partij. Zo was hij een tegenstander van het vredesakkoord met Egypte en voor het nederzettingenbeleid. Toch was hij als premier terughoudend en sloeg hij niet terug toen Irak skutraketten afvuurde op Israël tijdens de Golfoorlog. Yitzhak Shamir is 96 jaar geworden. Churandi Martina is Europees kampioen geworden op de 200 meter. Op de Europese kampioenschappen atletiek in Helsinki liep hij de dubbele sprint in 20 seconden 42 honderdste. Het zilver ging ook naar de Nederlander, naar Patrick van Luik. De Brit Daniel Talbot won brons. In een grottenstelsel bij Salerno in Zuid-Italië zijn vier duikers omgekomen. De twee Italianen, een Griek en een Française, hoorden bij een groep van acht duikers die de zogeheten bloedgrot aan het verkennen waren. Vier duikers kwamen veilig boven, maar de anderen konden waarschijnlijk de uitgang niet vinden en verdronken. De TT in Assen is de afgelopen dagen bezocht door in totaal 130.000 mensen. Vandaag was de drukste dag. 90.000 mensen zagen Casey Stoner de winnaar worden van het koningsnummer, de MotoGP.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 Now I'm looking for a dude just like you It could be you and me if I'm in the right mood How we gonna link if you don't try to Try to, try to. mis copas, aguardiente es lo mejor.